ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is meer duidelijkheid over de brand op Tomorrowland. Door dat vuur brandde deze zomer de volledige mainstage helemaal af op het festival. De Belgische omroep VRT heeft nu ontdekt dat de brand ontstond... door een brand in een van de vier vuurinstallaties die op het podium stonden. Die zouden spectaculaire vlammen moeten leveren... maar tijdens het testen ging het volgens de VRT mis. Ja, volgens verschillende bronnen is er een eerste brand ontstaan bij een vuurschaal. Kort daarna vatte ook het decorvuur dat vooral uit hout en piepschuim bestond. Ook het vuurwerk dat aan het podium werd opgeslagen schoot in brand. Dat er een brand ontstond aan een van de zeker vier vuurschalen op de mainstage betekent niet per se dat die ene vuurschaal de enige factor is die heeft geleid tot eh, de volledige ravage. Het onderzoek naar de brand loopt ook nog steeds. Volgens de VRT is wel duidelijk dat er zeker 60 miljoen euro aan schade is. Weer een nieuwe stap in het plan van president Trump voor Gaza. De Verenigde Naties is het ook met hem eens dat Hamas al hun wapens in moet leveren. En ook zouden volgens correspondent Nasra Habib Allah... militairen van andere landen naar Gaza moeten komen om de vrede te bewaken. Maar het is de vraag welke landen daadwerkelijk bereid zijn om daar troepen voor te leveren. Zeker nu Hamas heeft gezegd dat ze niet van plan zijn om te ontwapenen. Want dat is een strijd die landen niet met Hamas aan willen gaan. Het is dus nog onzeker hoe het nu verder moet. Ondertussen hebben Joodse kolonisten geweld gepleegd op de bezette westelijke Jordaanhoever. Tientallen mensen staken huizen en auto's in brand. Voor zover we weten zijn er geen gewonden. En als je altijd al nieuwsgierig bent geweest naar wat er nou allemaal gebeurt op een VMBO-school... dan ben je vandaag van harte welkom. Want 22 scholen openen de deuren voor een open dag. En die is voor iedereen, van bedrijven en toekomstige leerlingen tot buurtbewoners. De directeur van een van de scholen wil dat mensen zo een beter beeld van het VMBO krijgen. Er wordt heel veel over VMBO gesproken. Maar of iedereen die erover praat en er iets van vindt ook echt beeld heeft van wat gebeurt er nu op de scholen, dat vraag ik me wel af. Tijdens de open dag blijven de scholieren wel gewoon aan het werk. De lessen gaan ondertussen door. Het weer, af en toe een bui vandaag of zelfs wat natte sneeuw. De zon schijnt wel af en toe. Er kan ook een aardig windje staan en het wordt niet warmer dan een graad of 7. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Tim Schaap van de ANBB. Door een ongeluk viel hij rijden op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij knooppunt Beverwijk. Er zijn twee rijstroken dicht en vanaf het knooppunt Kooimeer is de vertraging 20 minuten, 7 kilometer, alles bij elkaar. Dan de A22, Velsen-Beverwijk, bij Beverwijk-Oost. Eén rijstrook minder door een ongeluk met een vrachtwagen. Duurt nog tot kwart voor negen. Vertraging is er 10 minuten. En dan iets lokaler, want het ging ook mis op de N242 vanmorgen. Vanuit Middenmeer naar Alkmaar.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 had volgens de VRT mogelijk te maken met een test met vuurschalen. Bij een van de schalen ontstond een brand tijdens een test toen het festival nog niet begonnen was. Versproducent AxoNobel gaat fuseren met zijn Amerikaanse concurrent Axalta. Dat maken de twee bedrijven vanochtend bekend. Het nieuwe bedrijf wordt geleid door de huidige topman van AxoNobel. Israëlische politici hebben boos gereageerd na een nieuwe aanval van kolonisten op de bezette Wesker Jordaan-oever. Huizen en auto's werden in brand gestoken en vrouwen werden aangevallen. Ook premier Netanyahu veroordeelt de aanvallen, al benadrukt hij dat het slechts om een kleine extremistische groep gaat.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 Don't leave me in doubt, babe. Every time you see me, what do you see? I feel like I'm a pawn and you're the queen Oh, baby, you're the only thing that I really need Baby, that's why You make me wanna call you in the middle of the night You make me wanna hold you till the morning sit you down on the couch Pour some Dom Perignon and hit the lights out oh.